Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De overleden Belgische koningin Fabiola schenkt al haar bezittingen aan het goede doel, melden Belgische media. De erfenis gaat naar het hulpfonds van de koningin, een sociaal fonds voor minder bedeelden. Dat betekent dat haar familieleden niets erven. Fabiola en koning Boudewijn hadden overigens geen kinderen. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Fabiola was de tante van de huidige koning Filip en overleed gisteren. Ze was 86 jaar. Het Nederlandse schip de Erasmus Gracht heeft gisteravond 320 bootvluchtelingen uit de Ionische Zee tussen Griekenland en Italië gered. Dat bevestigt de Amsterdamse eigenaar van het schip. De vluchtelingen dobberden twee dagen op zee nadat de motoren van het schip op weg naar Italië waren uitgevallen. De bemanning was vertrokken in een reddingsboot en had de vluchtelingen hulpeloos achtergelaten. Sommigen, onder wie vrouwen en kinderen, zouden er slecht aan toe zijn. Pakistan zegt een belangrijke leider van Al-Qaeda te hebben gedood. Het is een Saoediër die ook een aantal jaar in Amerika heeft gewoond. Inlichtingendiensten beschouwden hem als het hoofd internationale operaties van Al-Qaeda. Volgens Pakistan werd hij gedood in het bergachtige grensgebied met Afghanistan... waar militante islamitische groepen de dienst uitmaken. De Verenigde Staten hadden 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Ambulancediensten willen niet meer onnodig wachten voor paaltjes, slagbomen en hekken. Ze hebben een landelijk elektronisch systeem ontwikkeld, SOS Toegang. Dat werkt met een afstandsbediening vanuit de ambulance. Chauffeurs hebben dan geen sleutels en pasjes meer nodig. De ambulancediensten willen nu dat alle obstakels op SOS-toegang worden aangesloten. Dat kost een paar honderd euro per paaltje of slagboom. Het is de bedoeling dat de eigenaar van de, eh, dat betaalt. En vaak is dat een gemeente, woningcorporatie of vakantiepark. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op lichte vorst en mistbanken. Morgen trekt een gebied met regen van west naar oost over het land.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 If we bridge this gap. see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So. Laat ik het nog even horen.